Levi van Eck met het NOS-journaal. VVD-Kamerlid Wiebren van Haga is opnieuw in opspraak geraakt. Hij zou zonder vergunning een verbouwing hebben laten uitvoeren... aan een monumentaal hofje in Haarlem... dat hij in zijn bezit heeft en verhuurt. Dat meldt Hart van Nederland. Fractievoorzitter van de VVD Dijkhoff zegt dat hij van Haga heeft gebeld... maar meer wilde hij er niet over kwijt. De Tweede Kamerfractie van de VVD gaat morgen opnieuw praten over het Kamerlid. Eerder kwam Van Haga in opspraak omdat hij als vastgoedbeheerder zich niet aan de huurregels zou hebben gehouden. De speciale VN-klimaattop in New York is begonnen met een toespraak van de 16-jarige Greta, Greta Thunberg. Ze sprak de 60 wereldleiders die bij de top zijn stevig toe. De Zweedse klimaatactivisten beschuldigt hen van het verraden van haar generatie... door de uitstoot van broeikasgassen niet aan te pakken. Ze zegt dat er alleen maar wordt gepraat over geld... en over sprookjes over eeuwige economische groei. De wereldleiders zijn in New York uitgenodigd door Antonio Guterres... de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Voor Nederland is onder meer premier Rutte erbij. De Nederlander die in Roemenië verdacht wordt van het ontvoeren en doden van een meisje van 11 is overleden. De man van 47 kwam vanmiddag bij een auto-ongeluk in Brabant om het leven. Het OM denkt dat de man zelfmoord heeft gepleegd. Mogelijk reed hij met zijn auto bewust op een vrachtwagen. In de Keniaanse hoofdstad Nairobi zijn zeven kinderen omgekomen... toen een deel van hun school instortte. Er zijn ook zeker 57 gewonden. De oorzaak van het instorten is niet bekend... maar er wordt rekening gehouden met fouten tijdens de bouw. Veel aannemers in Kenia zouden het niet zo nauw nemen met de bouwvoorschriften. Het weer vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgenochtend kan, het in het westen, eh, kan er in het westen een bui vallen. Later op de dag kan het in het hele land gaan regenen. Het wordt dan 18 tot 21 graden.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 You're making me feel like maybe I am somebody Ja, hier kan je toch niet stil van blijven zitten. Welkom in uur 2 van Roods Radio. Het is de kick-off vandaag. Eh, laat lekker van je horen. Roods Radio, apenstaatje roods.nl. Mocht je meeluisteren. Of wil je natuurlijk eh, jezelf als een deelnemer opgeven of vrijwilliger. Want dit programma wordt ook uh, mede samengesteld door deelnemers en vrijwilligers van Roods. En vandaag mijn sidekick. Hij is nog steeds Bert. Kom maar in. Goedenavond. Ja. ja, en we dachten zo, jij bent eh, toch wel enorm fan van muziek. En heeft ook duidelijke... Voor... Wat zijn nou eigenlijk een beetje de, de artiesten die je het beste vindt eigenlijk? Nou, dat zijn een heleboel. Maar ik heb er eentje op mijn scherm staan... voor dat album dat we wat van gaan draaien. Dat is van Marvin Gaye. Is een hele goeie, zeker. Is uit 1971. 1971 alweer? Ja, en het, is, het album heet What's Going On. Ja. We hebben het ook stiekem verklapt welk nummer het wordt zometeen. Ja, dat is zelfs de naam. What's going on? <laughs> heb je hem gevonden eigenlijk? Absoluut. Ja, ik had hem ergens onder het stof vandaag gehaald. Dus dat komt helemaal goed. Nou, maar... Wat ik juist zo mooi vond van dit album. Want het is namelijk... Eh, het was eigenlijk de eerste keer dat een zwarte artiest in Amerika zich uitsprak over politiek. Oh? In zijn muziek. Echt goed. Van dit vind ik niet goed. Het gaat dus tegen drugs, alcohol, oorlog, geweld. Ja, dat is, het is gewoon een heel goed ding. Ja, jammer dat hij het niet eh, heel, te, heel lang heeft kunnen volhouden. Want ik heb wel eens gehoord dat zijn hele leven... nou niet op zijn zacht gezegd niet echt rooskleurig eh, genoemd zou kunnen worden. Hij is ook nog eens een keertje naar eh, België geweest. Daar heeft hij sexual healings gemaakt. Oh, ja, dat was toch met eh, een toenmalige vlam of zo? Uh, heeft nou, toen, eh? dat, zo, zo, zo weet ik het ook weer niet. Maar hij had allerlei elektronica bij zich die niemand anders gebruikte. Dus ja. toen heeft hij dat ritme in elkaar gezet. Ja, en eigenlijk was het een beetje was hij op de, ja, de glorietijd van zijn carrière... totdat ehm, ja weer het zoveelste voorval was eh, met zijn vader... die uiteindelijk eh, besloot in de ruzie van... nou, ik eh, haal de trigger over Dus dat was niet een heel gezellig einde. Ik schiet mijn zoon even doodje.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 Ooh, no, no, no, no. Ooh, no, no. Ooh, no, no. You're not the one for me. Katie Tunstall, de Black Horse en de Charity. Ja, eigenlijk heel het hoe dan sommige nummers ontstaan. Heel erg interessant wat dat betreft. Je luistert nog steeds naar Roods Radio op ZFM. Heerlijk dat we er zijn op deze maandagavond. Iedere week tussen 7 en 9. Dan zijn we gewoon bij en kan je ons eh, vanaf nu verwachten. Dus ehm, schakel wekelijks eh, lekker in. Zo dadelijk om ehm, half gaan we ook weer naar het eh, nieuws uit Zandvoort toe. En Bert is ook nog steeds gezellig in de studio. Om ehm, ons bij te staan met muzikale informatie. En wil je hem een berichtje sturen?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 Nou, in dit geval was het gelukt met uh, Armin van Buren en met uh, eh, Davina Michel. En die had weer een beetje de doorbraak met de beste zangers. Waar ondertussen ook weer een, een nieuw seizoen van gaande is. Met best leuke artiesten ook. Ik zou het ook eventjes gaan bekijken. Oké, we zitten natuurlijk midden in Zandvoort. Om de hoek bij de Blauwe Tram, waar Roots gevestigd is. De radiostudio zit ja, adres eigenlijk. Polderweg, geloof ik, uit mijn hoofd. Je, je, je hoort het dan, echt een insider in Zandvoort, heerlijk. Nieuws nu over Zandvoort zelf. Er is een heel leuk initiatief gestart in het vorige uur. Zei het al, Stichting Jutters Geluk is namelijk begonnen om invulling te geven aan het pop-up atelier aan de passage 2.0. Nou, oh wat, ja, weet ja, wat het is, ja. Ja, hè? Nou, wat ze dus doen is, eh, ze verzamelen plastic van het strand. Die hergebruiken ze en dan maken ze er weer leuke onderdelen van. En met name het doel is hiervan om mensen te verbinden, ook vanuit het sociale aspect. En uiteindelijk natuurlijk weer te kijken dat hoeveel mensen je in beweging kan zetten om, eh, om daarmee in de weer te gaan. En om en de stranden schoon te houden en tegelijkertijd eh, het plastic een tweede leven te geven. Dus een eh, mooi initiatief. Oké, en dan nog verder Zandvoort nieuws. Het is natuurlijk een en al weer de Grand Prix. We zeiden het in het voorgaande uur al. Het is gelukt om vorig jaar de Grand Prix naar Zandvoort te krijgen. Heb je al kaartje, Bert? Nee. Nee? Maar ik heb ook begrepen dat Ziggo het op hun eigen sportkanaal helemaal uitzendt. Oh, Oké. Dus je hoeft eigenlijk... Eh, je, je je stoel uit. Dus eigenlijk doe je het helemaal... Je kan dus eigenlijk... Want je woont in Zandvoort. Vanaf je stoel kan je dus het circuit horen. De racewagens. Maar je kan nou. tegelijkertijd dus ook nog... Uh, <laughs> ik kun je tv kijken. Ik, kan wel, ik heb het ook met de Jumbo race dagen gezien. Eh, het wordt wel heel erg druk voor best <laughs> Ja, straks... Daar kom je Zandvoort niet meer in. Maar wat de laatst ook al over. Ze zijn er ook aan het kijken of ze meerdere treinen kunnen laten rijden naar Zandvoort toe. Om de drukte allemaal een ja, beetje te... Ja, ze doen iets van zes of zo doen. Ja, het is nog best lastig, want in praktijk denk je... nou, als je meer treinen kwijt kan, dan scheelt het. Maar ze wilden geloof ik ook het spoor afverbreden. Maar wat dan weer lastig nou, is... Ja, dat, dat lukt niet meer. Maar de, de bovenleiding... Ze, ze, wilden namelijk treinen van 12 eh, wagons gaan in. Oh. schijnt de bovenleiding niet te kunnen hebben op dat stuk. Nee, en je hebt ook slagbomen, dus dan staan er eh, om de havenklap denk ik. Dan kan niemand meer doorrijden daar. Nee, eh, dat is bijna het hele uur dicht dan straks. Ja, dus het is, er is nog wel wat werk aan de winkel. Maar ja, ze hebben in ieder geval nog ehm, tot 2020. Maar ik geloof dat een extra spoor 2021 eh, zou worden. Dus dat is een klein jaartje te laat. Nou, de, de ProRail is meestal niet zo snel hoor. Misschien binnen tien jaar. Ja. <laughs> dat weet, weet ik dus niet, maar... Eh, het, het laat nog even op zich wachten. Want dan moeten weer allerlei ze moeten dwars door de duinen. En dan moeten allerlei vergunningen weer worden aangevraagd. ja, eh, precies. Tegen de tijd dat dat er door is, dat eh, duurt wel even. Ja. Hey, heel veel fans van David Bowie. Ook jij. Van deze verzoekplaat van Bert. Under Pressure. Natuurlijk David Bowie samen met Queen, hè? Prachtige plaat ook. Heel leuk is dat ook dat ze bij het maken van deze plaat zeiden van...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 Zo dadelijk nieuws over Yves Berendsen. Ja, dat is een... een, een hoe zeg je dat? Een... Ehm, image persoon, een, een, belangrijk persoon, hot topic in Zandvoort. Dus daar, is wat nieuws over. Het kreeg speciaal van eh, collega DJ Roy. Dus eh, we gaan dus even kijken hoe het eh, daarmee staat. Je kan nog steeds laten horen dat je er bent via Roods Radio, En we vinden het heel leuk om je bij ons team te komen verwerken als je zoiets hebt van... nou, ik ehm, wil graag vrijwilligerswerk doen en ik wil graag iets bij de radio doen. Ik zou zeggen, met open armen wat dat betreft. Ondertussen heerlijke muziek nog. Terug even naar de jaren 90. Brian Adams en Mel C met When You're Gone. stay en Lino Ricci, Best een eh, leuke combinatie samen trouwens. Dit was alweer Sinfonica in Rosso 2008. Jeetje, wat vliegen tijd toch? Zo lang geleden alweer. Wil je nou ook een verzoekplaatje aanvragen? Laat het weten aan ons. Roodsradio, apenstaatje, roods.nl. Ook als je je als een vrijwilliger wil opgeven. Leuk dat je nog steeds bij ons bent. We zitten in eh, de heerlijke, warme ehm, ZFM-studio. Maar wij hebben airco, Bert. Dat hebben we goed geregeld, hè? Ja, vlak achter je. Ja, best wel hè. hey, hoe vind je dat nou? Dan zit je toch twee uur zomaar in één keer eh, op de radio in een radioprogramma. Het is allemaal een beetje wennen. Het is, ehm, ja, wat, wat vind je er zelf van? Hoe vind je het gaan? Ik vind het wel redelijk goed gaan. We moeten een beetje onze vorm nog vinden. Maar, uh... Ja, zeker het is de stoelinstellingen en hoort eh, de microfoon eh, moet. Ja, en, welke koptelefoon het uiteindelijk toch blijft doen. Ja, precies. Ja, dat, dat is een beetje de gok natuurlijk. Ja. Nee, we hebben mooi een 360 graden zicht hier in, eh, in Zandvoort. Dus jij luistert nu live naar Zandvoort ehm, zelf. Echt vanuit de hoofdstad. En ja, de, volop in de zomer zitten we nog wat dat betreft. Zo dadelijk nog nieuws over Yves Berendsen, onze lokale held Um, eerst nog eventjes een hit. En Roy die luistert ook nog mee, collega DJ. En die had ook nog verzoekplaat. Dus ja, we hebben nog echt een vol programma hoor.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 Een beetje de held van Zandvoort. Er is namelijk nieuws over hem wat afgelopen zaterdag organiseerde namelijk Stichting ZEP. Het evenement Yves Berendsen nodigt uit. Nou, wat heeft hij dan gedaan? Hij stond zelf op het plein in Zandvoort... en hij heeft een aantal artiesten bereid gevonden met hem mee te zingen... waaronder Thomas Bergen, Lange Frans en Quincy. En hij was niet alleen de host van het evenement. Hij mocht natuurlijk ook een aantal bekende liedjes uh, meezingen. Nu hoor ik heel veel mensen denken die uit, eh, niet uit Zandvoort komen. Wie is Yves Berendsen? Ehm, ja, het is eh, een beetje ja, Nederlandstalig slash feestmuziek. moet ik het een beetje zo omschrijven, Bert? Ja, een beetje een volkszanger, hè? Ja, best wel. Hè? Een beetje van meedijnen van, van links naar rechts. Nou, voor de mensen die hem niet kennen, laten we er even kennis mee gaan maken. Ik zou zeggen, het is um, tien voor negen. Dus ehm, <laughs> het is tijd om een ehm, biertje erbij te gaan pakken. En eh, nou, daar gaat hij dan, van links naar rechts. Ik zag je staan dingen van, eh, van links naar rechts. Yves Berendsen met eh, Zin in jou. En ja, de laatste paar minuten die tikken weg bij deze eerste aflevering van Roos Radio. Helemaal samengesteld door deelnemers en vrijwilligers van Roos. Met vandaag Bert achter de microfoon. Vond je het wat, Bert? Ik vond het best leuk, hoor voor herhaling vatbaar. Zeker weten. Hopen dat je er eh, lekker vaak bij bent. En ehm, nou, je zeker te voorkomen in de studio. Ehm, ja, heb je aankomende week nog bepaalde tips voor het programma? Of heb je misschien een leuk item? Of Weet je misschien zelf iets, eh, iets bij te dragen aan het programma... of wil je vrijwillig worden? Het mailadres blijft gewoon de hele week openstaan... via roodsradioapenstaatjeroods.nl. Zo dadelijk blijf lekker luisteren bij ZFM... want we hebben natuurlijk heerlijke non-stop muziek voor in de late uurtjes. Volgende week maandag om 7 eh, uur eh, zijn we er weer... En nou, met heel veel leuke nieuwe items.